Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op een middelbare school in de Amerikaanse staat Virginia zijn twee mensen omgekomen toen een man om zich heen begon te schieten. Dat gebeurde vlak na een diploma-uitreiking. Vijf andere mensen raakten gewond. We have another individual who in custody who is 19 years old. Who we believe was in the shooting. De politie heeft dus een verdachte opgepakt, een man van 19. Hij zou een van de slachtoffers kennen de reddingsoperatie in de overstroomde gebieden in Oekraïne is in volle gang. Gisteren brak er een dam in de Zuid-Oekraïnse regio Gerson na explosies. Er moeten zo'n 16.000 mensen geëvacueerd worden uit het gebied. Over slachtoffers is nog niet bekend. Verslaggever Christian Pauwen vertelt dat daar de komende dagen waarschijnlijk meer duidelijkheid over komt. De komende dagen is de verwachting dat het water op een gegeven moment weer iets zal gaan zakken. Dus dan gaan we ook zien hè, wat er verder aan schade, wat voor mensen misschien eh, niet op tijd hebben, wie er allemaal niet op tijd hebben kunnen vluchten, wat de schade is. Tijdens een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad gisteravond zei Rusland dat Oekraïne achter de aanval zit... terwijl dat land juist zegt dat de Russen het hebben gedaan. En duizenden werknemers met een arbeidsbeperking gaan deze ochtend staken in Utrecht. Ze willen een beter salaris. Volgens de vakbonden worden er 8000 mensen verwacht. Daarmee zou het gaan om de grootste actie door deze groep ooit. En Almere City staat met één been in de eredivisie. In de play-offs om promotie en degradatie werd gisteravond thuis met 2-0 gewonnen van FC Emmen. Almere City-trainer Alex Pastoor is dus tevreden. Ik vond dat we de wedstrijd volledig onder controle hadden. En eh, we hebben eh, aangevallen als een raket. Ehm, we hadden hem in eh, veel gevallen ook eh, snel weer terug als we hem verloren. Dus ja, eh, daar kunnen we echt tevreden over zijn. de jongens hebben met, met hun verstand gespeeld, maar ook met een leeuwhart. Zondag dan is de tweede wedstrijd in Emmen. De winnaar over die twee wedstrijden speelt volgend jaar in de Eredivisie.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 De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij van Europese bondgenoten heeft gehoord... dat ze een groot aantal F-16's gaan leveren. Hij zei er niet bij van welke landen dat aanbod kwam. Nederland is een van de landen die zich sterk maken... voor de levering van de gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Bij een actie van de Zeeuwse politie en de douane is in Middelburg 430 kilo cocaïne gevonden. In de haven van Vlissingen werd vervolgens nog eens 500 kilo gevonden. Er is niemand aangehouden.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no se a dolores, cuando se quema amores, cuando se la su vela, cuando se inmala dolores, cuando se de dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré rumba taitana que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorada. cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores vela cuando se in cuando cuando se sei dolores, cuando se quando sei cuando se su vela, cuando se inmala mala Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me, esta rumba la gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba la gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. però non sempre cantare e parlo papà chitarra che siempre cantaré, cantare no siempre cantaré, cantare però ik sempre cantare e parlo papà chitarra que yo siempre cantare però non siempre cantare però non siempre cantare esta parlo papà chitarra che può siempre cantare summer sun.